Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie heeft een verdachte van een schietpartij in Helmond vrijgelaten. De man van 23 zou niks te maken hebben met de beschieting van een auto gistermiddag. Twee toevallige omstanders raakten door de beschieting gewond. Een meisje van twee dat achterop de fiets had bij haar moeder werd geraakt in haar been. Een meisje van 15 raakte gewond aan haar arm. En de beschoten auto werd op straat achtergelaten. De inzittenden zijn gevlucht. Ook de schutter ging er vandoor in zijn auto. Meer vrouwen blijven gewoon doorwerken als ze een eerste kind krijgen. Ze dragen dan ook meer bij aan het gezinsinkomen, blijkt uit cijfers van het CBS. En als de baby wordt geboren stoppen wel meer vrouwen met werken. Na hun zwangerschapsverlof gaat ruim 40% minder werken of stopt zelfs helemaal. Al neemt dat aantal wel af. En vaders blijven gewoon fulltime werken, gemiddeld 40 uur per week, voor en na de geboorte. Het kabinet moet waarschijnlijk snel met nieuwe klimaatmaatregelen komen. Door een uitspraak van de rechter moet Nederland over een jaar... een kwart minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Maar volgens Haagse bronnen moet er 9 megaton meer aan CO2 worden teruggebracht... dan eerder gedacht. om de CO2-doelen alsnog te halen... overweegt het kabinet kolencentrales te sluiten... de energierekening verder te verhogen... en wellicht ook het verlagen van de snelheid op snelwegen... van 130 naar 100. En in een bos in het oosten van Duitsland heeft een Nederlander een wolf doodgeschoten. De man deed mee aan een drijfjacht met honden. En volgens hem viel de wolf de honden aan en wilde die niet van wijken weten. De politie heeft procesverbaal tegen de man opgemaakt. Het is in Duitsland, net als in Nederland, verboden om wolven dood te schieten. Het weer nog. Vannacht vriest het 1 tot 6 graden. Overdag trekt een gebied met sneeuw langzaam van west naar oost.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 Go and find another Lover, one who'll never leave your side. I could tell. Llama mami dus het aan het oog en mi cama. Me encanta la forma en que me hablas. invita a tu amiga la Juana. A que fumemos como fumamos en la Habana.